Freddy van met het NOS-journaal. Kredietbeoordelaar drie stappen verlaagd tot net iets boven de junk status de afwaarding is het gevolg van het Spaanse verzoek om Europese noodsteun voor de bankensector. Het land kan daarvoor maximaal 100 miljard euro tegemoet zien. De schuldenlag van Spanje neemt nu nog verder toe. Moody's verwijst naar de zwakke economische situatie en de beperkte mogelijkheden voor de Spaanse regering om geld op de kapitaalmarkt te lenen. Spanje betaalt nu op 10 jaar staatsleningen 6,71 procent. Dat is het hoogste niveau sinds de Europese steun werd aangevraagd. Moody's heeft ook de rating van Cyprus verlaagd met twee stappen. De Amerikaanse oud-politicus John Edwards wordt niet langer vervolgd. De openbaar aanklager in de VS heeft alle aanklachten tegen hem laten vallen. Eerder deze maand werd Edwards al vrijgesproken van het aannemen van illegale donaties. Die zou hij hebben gebruikt om een buitenechtelijke affaire te verhullen. Edwards was in 2004 de running mate van John Kerry. In 2008 deed hij nogmaals een gooi naar het presidentschap, maar hij verloor van Barack Obama. De Burmeese oppositieleider Aung San Suu Kyi is voor het eerst in 24 jaar weer in Europa. In Genève spreekt ze later vandaag de Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties toe. Vanuit Zwitserland reist ze door naar Noorwegen. Daar zal ze zaterdag de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Die werd haar in 1991 toegekend. Suu Kyi, die jaren onder huisarrest stond, kreeg van het militaire regime in Burma nooit toestemming om de prijs in ontvangst te nemen. In Den Haag heeft de politie na provocaties het Jongbloedplein ontruimd. Ruim 100 voetbalfans verzamelden zich daar na de wedstrijd tegen Duitsland. Ze gooiden vuurwerk en flessen naar de politie. Toen de mobiele eenheid opdracht gaf het plein te ontruimen verdwenen ze, maar ze probeerden een half uur later via zijstraten weer terug te komen.